De ME gooide het zalencentrum op slot. Het is nog onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Onder Eritreërs in Nederland zijn al langer spanningen. Vorig jaar zomer werd een Eritrees feest in hetzelfde zalencentrum in Rijswijk nog verboden door de rechter. En er moeten nog voor de zomer maatregelen komen om de instroom van asielzoekers te verminderen. Dat zei Kamerlid van de VVD in tv-programma Buitenhof. Ik heb vertrouwen in de premier dat als hij zegt dat hij daar zijn uiterste inspanning voor doet, dat hij dat doet. Overigens niet hij alleen, ook andere mensen in het kabinet. En we zullen straks als dat pakket er ligt, en dat zal eh, voor de zomer moeten zijn, dan zullen wij wegen of dat goed genoeg is. En als dat niet goed genoeg is, ja, dan zal er nog een felle politieke discussie volgen. Eerder dacht premier Rutte nog eind maart, begin april met maatregelen te kunnen komen, maar dat is niet gelukt. In Den Haag is een kat uit een ondergrondse vuilcontainer gered. Iemand had het zijdeurtje van de container opengezet, waardoor de kat erin kon komen. Toen de dierenambulance het dier eruit halen, wurmde het zich meteen los en rende snel naar huis. En op het terrein van Lowlands staan dit weekend 60.000 mensen. Het christelijke festival Opwekking is daar aan de gang. En dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. Ja, op de Pinksterconferentie wordt gezongen, gebeden en overnachten op de camping. De mensen hebben het daar naar hun zin. Ik vind vooral de, de saamhorigheid. Met zoveel eh, duizenden christenen samen op één, eh, op één veld staan te kamperen en samen God groot te maken. Dat is prachtig. Ik ga er al met zoveel plezier heen en ik ben er ook al sinds donderdag. Ja, dus voor mij maakt dit wel echt een bijzondere keer. Dit jaar heeft een recordaantal van 23.000 kampeerders zich ingeschreven voor een plekje. En voor het eerst in het bestaan van het festival zijn er geen dagtickets voor vandaag meer verkrijgbaar. Deze eerste Pinksterdag is al helemaal uitverkocht. Dan nog het weer. Het is zonnig, soms is er een wolkje. Het is een graad of 22.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 Sexy sweet and nice. You, know you got that that outlaw shit, girl. Wow. on and on and on. Hey, sexy lady, you drive, drive me crazy. on and on and on. extra sexy like and you make me wanna say hi.